Het is ook te zien in Zuid-Afrika, het land waar de Omicron-variant voor het eerst opdook. Deze arts die in Zuid-Afrika werkt, is dan ook een klein beetje positief... want er vallen veel minder doden dan bij de Delta-variant. We hebben nu gelijk aantal infectiegehalte. Eh, we weten nog niet over of we op de top van de weef zijn. Maar we zien dagen van drie doden, 25 doden, één uitschieter van 105. Ehm, en dat is toch een heel ander beeld als dat we als dat we daarvoor hadden. Dat wil allemaal niet zeggen dat de druk op de zorg niet verder kan oplopen. De Omicron-variant is wel een stuk besmettelijker, waardoor meer mensen klachten kunnen krijgen. Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond, bijvoorbeeld Turks of Marokkaans, lopen een groter risico om in geldproblemen te komen. Ze hebben vaker een lager opleidingsniveau en verdienen minder. Ook is de Nederlandse taal een struikelblok. Daardoor is het lastiger zaken te regelen met banken en de overheid. En op de Veluwe bij Elspet is een wolf doodgereden. Het is een mannetje, zegt de provincie Gelderland. Mogelijk is het een nakomeling van roedelwolven op de noordelijke Veluwe. De Universiteit Utrecht gaat dat allemaal uitzoeken. En Max Verstappen en Sivan Hassan zijn de winnaars van de sportprijzen. Verstappen kreeg de prijs voor sportman van het jaar. Dat maakte oud-turner Epke Zonderland bekend op het Sportgala. Drie eh, geweldige sportmannen. Maar er kan er maar eh, één sportman van het jaar 2020, 2021 zijn. En dat is Max stappen. En atletiekkampioen Sivan Hassan mag zich dus voor de tweede keer op rij sportvrouw van het jaar noemen. De baanwielrenners zijn de sportploeg van het jaar. Hun coach krijgt de titel coach van het jaar. De Paralympische sporter van het jaar is handbiker en triatleet Jetse Plat. En parasnowboardster Bibian Mentel kreeg postuum een prijs voor haar hele carrière. Zij overleed in maart dit jaar. En het weer nog. De dag begint bewolkt en in het noorden regenachtig. Omdat het daar nu nog vriest, kan het ook glad worden. De temperatuur loopt wel steeds een beetje verder op. Vanavond is het 5 tot 8 graden.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 In Hongkong hebben de autoriteiten een beeld weggehaald dat het bloedbad van 1989 in Peking herdacht. Het beeld stond bij de universiteit en was een symbool voor het verzet in Hongkong tegen de Chinese autoriteiten. Max Verstappen is op het Sportgala uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Hij veroverde anderhalve week geleden als eerste Nederlander de wereldtitel in de Formule 1. Atlete Sifan Hassan werd voor de tweede keer op rij verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Weer, het is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen.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 A stocking full of candy and a big surprise. Look at the happiness in their eyes. They're glad it's Christmas. People caroling into the night. Where the snow is falling, their sleigh bell rides tonight. We'll snuggle to a nice warm fire. I'm glad it's Christmas before this day gets underway. Think of how much love you wish to give today. sister and brother, we wish to wish happy holidays to you. Happy holidays, happy holidays, happy holidays to you. And for this holiday season celebration, let's lift our hands to the say thank you, Father.